12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Nederlandse voetbalsters hebben het vier landen oefentoernooi in Frankrijk afgesloten met een 3-3 gelijkspel tegen Frankrijk. In de eerste helft kwamen de Oranje Vrouwen met 2-0 voor, maar dat konden ze niet vasthouden. Het werd 3-2, maar uiteindelijk maakten de Fransen in de laatste minuut 3-3. De laatste wedstrijd van het toernooi werd afgewerkt zonder publiek vanwege het coronavirus. Nederland eindigde als tweede na Frankrijk en voor Brazilië en Canada. RB Leipzig heeft voor het eerst de kwartfinale van de Champions League bereikt. De Duitsers wonnen thuis met 3-0 van Tottenham. Uit hadden ze ook al gewonnen. Atalanta gaat door ten koste van Valencia, de ploeg van keeper Jasper Sillissen. Het werd 4-3 en dat was ruim voldoende na de eerdere winst van 4-1. De aandelenbeurzen in New York zijn vanavond flink hoger gesloten. Wall Street opende hoger, later zakten de koersen weer weg. Maar na de belofte van president Trump dat hij de economie met een pakket maatregelen zal ondersteunen... sloten de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq alle drie zo'n 5 hoger. De beurs in Amsterdam was vanmiddag gesloten met een klein verlies, net als andere Europese beurzen. De Europese Commissie stopt 25 miljard euro in een investeringsfonds... om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden... heeft commissievoorzitter von der Leyen gezegd. 7,5 miljard euro ervan is met onmiddellijke ingang beschikbaar. Ook worden de regels voor het verstrekken van staatssteun versoepeld. de KNVB besluit nog niet tot afgelasting van al het voetbal. Dat blijft voorlopig een beslissing van de lokale autoriteiten, zegt een woordvoerder. De veiligheidsregio Brabant besloot vandaag om wedstrijden tot en met maandag te verbieden. Ook dancefestivals, concerten en carnavalsoptochten zijn in ieder geval tot en met 16 maart geschrapt. Het weer vannacht met ongeveer 8 graden zacht. In het noorden en midden langzaam droog, maar het zuiden blijft nog bewolkt en regenachtig.